Drie uur. Dit is Renate Evers met een 27 bij Gorkum wordt miljoenen euro's duurder dan begroot. Ook zal de bouw langer duren, schrijft minister Schultz aan de Tweede Kamer. Het was de bedoeling om de pijlers van de brug, net als bij de bestaande brug, in de vaargul te plaatsen. Maar internationale regels verbieden dat. En daarom moet de overspanning groter worden. Dat kost ongeveer 56 miljoen euro extra. Vorig jaar mochten er wekenlang geen vrachtwagens over de Merwedebrug rijden vanwege haarscheurtjes in de draagbalken. Schultz besloot toen dat de brug vervangen moest worden. Dat was volgens haar goedkoper dan reparatie. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam vindt dat er bij de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord ook weer uit publiek toegelaten moet worden. Sinds 2009 zijn supporters van de tegenpartij niet meer welkom naar zware rellen. Abu Taleb vindt dat het nu lang genoeg heeft geduurd. Hij wil niet direct het hele uitvak vol hebben zitten, maar beginnen met een paar honderd supporters. In 2014 probeerde hij dit ook al eens voor elkaar te krijgen, maar toen kwamen de clubs en de supportersverenigingen er niet uit. In Mali is mogelijk meer munitie beschadigd geraakt door de hoge temperaturen. Dat schrijven de ministers Dijkhoff en Koenders aan de Tweede Kamer. Niet alleen mortiergranaten, maar ook antitankmunitie en rookgranaten zijn misschien niet meer veilig te gebruiken. Ze worden vervangen en tot die tijd niet meer gebruikt. In Mali kwamen ruim een jaar geleden twee Nederlandse militairen om toen een mortiergranaat ontplofte. Het weer, vannacht af en toe regen. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Ook overdag bewolkt met regen of motregen. Later is in het zuiden en westen een tijdje droog.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 Why, it's the study of the chemistry between you and me. You got that biology, that V-I-V-E-R-O-G. Your body is calm next to me. You got that sensuality. And know I love what you do when you do what you do.